De Amerikanen zeggen dat ze de nummer 2 van Al-Qaeda, man, zou maandag in Pakistan zijn omgebracht. De Amerikanen willen niet zeggen hoe, maar op hetzelfde tijdstip was er een melding van een aanval door een onbemand CIA-vliegtuig. Al-Rahman was een vertrouweling van Bin Laden. Na diens uitschakeling promoveerde hij tot de nummer 2 van het terreurnetwerk achter de nieuwe leider, leider Zawahri. De Indiaanse man die al elf dagen in hongerstaking is tegen de corruptie in zijn land, heeft besloten weer te gaan eten. De 74-jarige Anna Hazare kreeg steun van het parlement voor zijn plannen om de corruptie aan te pakken. Hij stelde voor om een toezichthouder aan te stellen en ook bij de overheid onderzoek naar corruptie te doen. Het plan gaat veel verder dan het regeringsvoorstel voor de aanpak van corruptie in India. De Harley-dag in Tilburg gaat morgen niet door. Dat heeft de burgemeester besloten. Er zou serieuze informatie zijn binnengekomen op basis waarvan het besluit is genomen. Motorrijders die morgen toch naar Tilburg komen worden door de politie weggestuurd. De afgelopen tijd zijn weer meer motorevenementen afgeblazen uit angst voor een confrontatie tussen de Hells Angels en de Molukse motorclub Satudara.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 and Just come together. Hey, hey, I can feel you all at night. When you near me, it's alright. Come together, we'll stay forever. Come together. Hey, hey, you don't leave me alone today. For to find a better way.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 In North Carolina zijn drie mensen omgekomen. Honderdduizenden mensen zitten zonder stroom en er staan straten blank. In New York wordt het openbaar vervoer stilgelegd. President Obama zei, we moeten hopen op het beste, maar ons voorbereiden op het ergste. Irene gaat in noordelijke richting. De orkaan zal waarschijnlijk ook een deel van Canada bereiken. De Amerikanen zeggen dat ze de nummer 2 van Al-Qaeda hebben gedood. Het is...